geluidsoverlast. Ook zou een beveiliger van het asielzoekerscentrum door een bewoner zijn bedreigd. De man werd aangehouden waarna andere bewoners met elkaar en met de politie op de vuist gingen. Meer dan 30 agenten uit de wijde omgeving werden ingezet om de orde te herstellen. Enkele agenten raakten licht gewond. Het weer nog, is wisselend bewolkt, graad of 10. In het noorden kan een bui vallen. Morgen af en toe zon met hier en daar kans op een bui. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 doordat de ondersteuning van de betonplaten het begaf... Dat zegt de opdrachtgever van het gebouw MAB Development. Tijdens het storten van beton kwamen aan het begin van de middag twee verdiepingen naar beneden. Vijf bouwvakkers die op de eerste etage stonden raakten bekneld. Ze zijn zwaar gewond geraakt. Een zesde bouwvakker kwam er met schrammen en builen vanaf. De bouwplaats ligt in het centrum van Rotterdam naast de Bijenkorf. Tien omliggende winkelpanden zijn uit voorzorg ontruimd. Onder meer de arbeidsinspectie en opdrachtgever MAB Development hebben een onderzoek ingesteld. In een asielzoekerscentrum in Baaksum in Limburg zijn vijf jongens van 16 en 17 aangehouden na een vechtpartij. De politie had een melding gekregen over een ruzie over geluidsoverlast. Ook zou een beveiliger van het asielzoekerscentrum door een bewoner zijn bedreigd. De man werd aangehouden, waarna andere bewoners met elkaar en met de politie op de vuist gingen. Meer dan 30 agenten van verschillende korpsen werden ingezet om de orde te herstellen. Enkele agenten raakten licht gewond. De Belgische Els Klottemans is veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf. Gisteren werd ze door een jury schuldig bevonden aan moord op haar vriendin. Volgens de jury heeft Klottemans de parachute van haar vriendin Els van Doren gesaboteerd, waardoor die te pletter viel. De twee vrouwen hadden een relatie met dezelfde man, een